Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Defensie heeft voor het eerst een militair op non-actief gesteld... vanwege zijn betrokkenheid bij een motorclub. Het gaat om een sergeant-majoor die vicepresident is van de Veterans MC... een motorclub die niet is verboden. Volgens een advocaat ziet Defensie hem als veiligheidsrisico... omdat zijn club contact heeft met de verboden Hells Angels... Italië heeft overeenstemming bereikt met andere Europese landen... over de verdeling van 116 migranten op een Italiaans kustwachtschip. Dat mocht vorige week niet aanleggen in Lampedusa... omdat Italië eerst afspraken wilde maken over opvang buiten Italië. Frankrijk, Duitsland, Portugal, Luxemburg en Ierland... zijn nu bereid om mensen op te nemen, zegt de Italiaanse minister Salvini. Het migrantenschip mag daarom alsnog afmeren in Zuid-Italië. In Hongkong zijn 40 demonstranten aangeklaagd voor relschoppen. Ze waren afgelopen weekend bij een protestactie... die uitmondde in rellen tussen de politie en duizenden demonstranten. Op relschoppen staat in Hongkong een celstraf van maximaal 10 jaar. Speelgoedketen Intertoys heeft moeite om de rustige zomerperiode door te komen. Het bedrijf maakte onlangs een doorstart en overlegt nu met leveranciers over nieuwe contractafspraken. Daardoor worden de winkels minder bevoorraad. Daarom mogen franchisers tijdelijk zelf meer speelgoed inkopen... bij andere groothandels dan normaal. Naar verwachting draaien de speelgoedwinkels weer normaal... in het hoogseizoen rond Sinterklaas en kerst. En Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk... maken kans op de titel beste voetballer van de wereld. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Bij de vrouwen is Vivianne Miedema in de race voor de titel. En Ajax-trainer Erik ten Hag is genomineerd voor beste coach van een mannenteam... En Sarina Wiegman maakt kans om beste coach van een vrouwenteam te worden. Het weer nog. In het zuiden al droger. In het noorden nog pittige buien met kans op onweer. Vanavond trekt de regen weg, maar morgen opnieuw wisselvallig. Vooral in het noordwesten. Ook af en toe zon en het blijft een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A1 naar Amersfoort bij Naarden. 5 kilometer na een aanrijding richting Amsterdam bij knooppunt meer 3 kilometer. Dan de A7 richting Zaandam bij de afrit Wormen 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is daar een kwartier. Dan de ringweg Amsterdam. Daar staat bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer.